Jobboot met het NOS-journaal. De autobranche heeft voor 150.000 nieuwe auto's verkocht. Dat is een stijging van ruim 15% en iets meer dan was verwacht. De stijging van de verkoop in 2011 is vooral te verklaren door de fiscale stimuleringsregeling voor kleine zuinige auto's. Over deze modellen hoeft geen aanschafbelasting en motorrijtuigenbelasting te worden betaald. Het best verkochte merk vorig jaar was Volkswagen. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn gevechten uitgebroken tussen groepen militanten. Inwoners worden geschoten en hebben gewonden zien liggen, maar het is onduidelijk hoe omvangrijk de gevechten zijn. Een aantal militanten zou een gebouw van het voormalige hoofdkantoor van kolonel Gaddafi gebruiken. Militairen van de overgangsraad zouden op hen hebben geschoten. In Tripoli lopen nog steeds veel gewapende mannen rond, die hebben meegevochten tegen Gaddafi. Het stormachtige weer levert vooral problemen op in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Zo waaide langs de A9 bij Amsterdam een grote reclamezaal omver. Ook kwamen er veel meldingen binnen van omgewaaide bomen. In Vinkenveen sloeg vallende bomen groot dak in een monumentaal pand. Het KNMI heeft code oranje voor extreem weer afgegeven voor het noorden van het land. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden. Automobilisten met een aanhanger kunnen beter wachten tot de storm voorbij is, meldt de ANWB. Een oud-rechercheur van de politie Twente is veroordeeld voor de aanranding van twee vrouwen. Hij heeft een werkstraf gekregen van 240 uur. Ook moet hij 800 euro schadevergoeding betalen aan een van de slachtoffers. De oud-politieman van 63 heeft in 2006 en 2009 vrouwen lastiggevallen die als getuigen of verdachten betrokken waren bij misdrijven. Het OM had een half jaar cel geëist, maar volgens de rechter is een taakstraf genoeg omdat de man psychisch en financieel al zwaar is getroffen door zijn oneervol ontslag. Het weer, regen en een harde tot stormachtige wind met kans op zware tot zeer zware windstoten. Temperatuur vandaag rond 9 graden. Morgen afwisselend zon en ook buien. Het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In Noord-Holland en Friesland komen zeer zware windstoten voor. Dan de files in de Randstad op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopert Lunetten en Knopert Oude Rijn 9 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht vanwege het vastzetten van een portaal.